7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het opschalingsplan voor intensive care bedden van het landelijk netwerk acute zorg stuit op scepsis bij verpleegkundigen. Volgens het plan komen er op korte termijn 200 bedden bij. Daarvoor zijn ruim 400 extra verpleegkundigen nodig die daarvoor een opleiding van anderhalf jaar moeten krijgen. En verder zijn er 3800 extra ondersteuners nodig, zoals andere verpleegkundigen en medisch personeel. IC-verpleegkundigen wijzen er tegenover Nieuwsuur op dat door personeelsgebrek nu al 1 op de 10 IC-bedden structureel niet in gebruik is. Schoolkantines in middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer open. Staat in een protocol van onderwijsorganisaties. Vorige week werd al bekend dat middelbare scholen na de zomervakantie helemaal open mogen. En leerlingen hoeven vanaf morgen onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. Alleen van docenten. De Pakistanse luchtvaartmaatschappij PIA is het komende half jaar niet welkom in Europa. De Europese toezichthouder heeft de maatschappij op de zwarte lijst gezet. Aanleiding is een overzicht van de Pakistanse autoriteiten. Daaruit blijkt dat 140 piloten van de maatschappij met hun examens hebben gerommeld. En na de dood van een populaire Ethiopische zanger gisteravond... zijn in de hoofdstad Addis Ababa rellen uitgebroken. Over de omstandigheden van de dood van de zanger is nog niets duidelijk. Jongeren gingen na zijn dood de straat op en staken autobanden in brand. Ook vanochtend waren er protesten. groepen betogers trokken naar de hoofdstad vanuit de omliggende regio. Ze blokkeerden straten en hielden het verkeer tegen. Vanwege de onrust werd, het in grote delen, werd in grote delen van Ethiopië het internet uitgeschakeld. Het weer, vanavond en vannacht en ook morgenochtend in het zuiden regen, in het noorden nagenoeg droog.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 Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. act van de maand, de rubriek Sterren van Toen en de cover van de week.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 Nummer 1 Country Hit. is out all over town that you've been seen. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? I should have left then. I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, I'm feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. to come Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie, die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts, zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. the old man in the club car, Penny a point, ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam their babes asleep, rocking to the gentle beats. The rhythm of the rails is all they dream. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be going 500 miles from maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller doses. Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey. I'll go out on a limb. Say maybe you've met him or some of his kin. I should say goodbye and never see him again. But I just can't walk away from my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry.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 Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. en wat Cajun-invloeden te horen... waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt.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 Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Country Tiptopper. laid the birthday boy to sleep. That's the tale was told of me, the sea dog nursery rhyme, and the music that was handed down from a long forgotten time. Fifteen Cuban minutes, get lost in the fog. Life's a test, just do your best like a three-legged dog. In the land where time means nothing, you can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. 15 Time This phrase it delay. Put it on a T-shirt and everyone will cubanos. la drama. Aquí no hay sí. Solo la ventana. Music makes us happy. It's in our chromosomes. No matter where we wander, music takes us home. It started on the island, dispersed by sweet songbirds clock just keeps on ticking. I hear it everywhere I go. And I sing along at cars and bars along Calle Ocho. God bless Ricky Ricardo and little Ricky too. They set my mind on island time. How about you? The Greeks and the Egyptians had sundials in the sand. Now we have atomic clocks that measure the Big Bang. Still I prefer the simple way. Let's take it to the street walking and less talking. Ten time with your feet. Fifteen Cuban minutes still stands the test of time. Like a Salas photograph or a Kenneth Patchin rhyme. If you're looking for a launch pad, no news, just hearsay. Don't bother with the culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Lund... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen drogen, zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me Them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views, and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific. And let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them about them bears. You know you don't outrun the Grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? Smell 20 miles away. Tommy said it happened on the ranch just this way. Now I'm off for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting. In de spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble met This Song's For You And Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from of hij al deze signalen ook uh, zo heeft opgevangen en wat hij hieraan gaat doen. Dank u wel. Uw vraag is duidelijk in een bredere context dan het lachgas. Maar uw vraag is duidelijk. Dan eh, wie van D66 mag het woord geven? De heer De Graaf. Prima, dank u wel voorzitter. Ja, op zich uh, is het voor deze 66 hamerstuk en inderdaad handhaving uh, is het grootste probleem. Maar dat is eigenlijk met alles wat je instelt in de, APV. In dit geval is het wel heel erg belangrijk, want ik eh, onderschrijf de woorden van de heer Deen... dat het inderdaad niet alleen in Scheveningen, maar in Zandvoort behoorlijk uit, uit de pas loopt. Dank u wel. Dan de oudere partij Zandvoort. De heer Berg, gaat u gang. Dank u wel. En we steunen eh, het raadvoorstel. Uh, eh, mag voor het omzet in hamerstuk zijn. Maar ook over het uh, handhaven, daar hebben we toch een vraag over. Is de inzet van de handhaving op dit moment anders dan voor de coronaperiode? En is de handhaving op dit moment hetzelfde als van de vorig jaar zomer? Want we hebben de indruk dat de handhavers wat minder zichtbaar zijn op straat. Dank u wel. U trekt hem ook iets breder, dat kan natuurlijk. Dan eh, de heer Elkabali van GroenLinks. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Het was 2 eh, juni, ik liep op de boulevard. Ik wilde een drankje doen bij een van de terrassen al daar. Eh, waardoor ik toen ik daar naartoe liep, werd geconfronteerd met het geluid van uh, ja, lachgas. En ik denk, is het zover? Is het nu ook in Zandvoort? En ja, helaas, het was zo. Ik zag kinderwagens, ouders daarbij lopen, kinderen erbij lopen... was door jongeren die met lachgasblonnen in de weer waren. En zeer onwenselijke situatie. En dan nog niet te spreken over wat de afgelopen week is gebeurd met het mooie weer in Zandvoort. Dat is natuurlijk heel onwenselijk. Maar wat ook onwenselijk is, is dat we consequent bevolkingsgroepen hier neerzetten, ook in dit huis, eh, als, het probleem, als het probleem. Ik vind gewoon, zolang wij niet de paspoort hebben gecontroleerd van die mensen, die waarschijnlijk ook gewoon een Nederlands paspoort hebben, wij dat soort uitspraken in dit huis niet kunnen en ook zeker niet moeten doen. En dat wil ik graag gezegd hebben. Voor de rest wil ik de wethouder, de, wethouder, sorry, de portefeuillehouder, ook wethouder en ook burgemeester, complimenten geven voor de snelheid waarmee dit is opgepakt. Het is echt petje af. Ik ben zeer content met dit stuk en dank u wel. Dank u wel, meneer Alkabali. Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, ik steun eh, de woorden van eh, mijn collega van GroenLinks. We moeten mensen vooral aanspreken op hun gedrag. En wat er met lachgas gebeurt, dat, is, dat heeft alles te maken met wat er met lachgas gebeurt. Vorig jaar was het al in opkomst de kleine privé eh, eh, eh, zilveren cilindertjes zagen we overal. En nu zien we de grote, grote cilinders. En op grote schaal worden de ballonnen verkocht. En dat geeft echt enorme overlast. Ook van ons grote compliment voor de snelheid waarmee deze toevoeging in de APV wordt opgenomen. We zijn er heel erg blij mee, want dat geeft de instrumenten om er wat aan te doen. En we hebben donderdag gezien wat de snelle inzet, of, en vrijdag wat de snelle inzet van de politie kan doen. En dat, eh, dat geeft eh, de burger wat dat betreft echt moed. Want wij hebben er als Partij van de Arbeid veel positieve berichten op eh, ontvangen. Dank daarvoor. Wat ons betreft duidelijk een hamerstuk. Het is aan de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. wederom dank voor, voor de complimenten die van uw kant mogen komen. Ehm, ja, de, de, de, snelheid zat er in die zin ineens in. Ehm, ik had dit onderwerp geagendeerd voor de komende brede Ehm, herziening van een aantal punten voor de APV die we wilden voorstellen. Maar de urgentie die ontstond, ehm, en wat eh, de heer Agabari ook zegt... Eh, of mevrouw Kober, geloof ik, van waar, eh, waar het eh, in eerste instantie een redelijk particulier dingetje bleek, ehm, ehm, neemt dat overal ineens een grote vlucht. En dat bleek vandaag ook weer uit een rapport van het Trimbos Instituut uh, over middelengebruik bij jongeren, waarbij met name het lachgas, zeker in de, in de jongerencategorie, ehm, hand over hand toeneemt. Nou ben ik niet zo per definitie van het verbieden, maar in dit punt, op het moment dat de openbare orde in, eh, in het geding komt, op het moment dat er echt sprake is van vervuiling, van overlast ehm, en dat er ook nog een evident eh, relatie is met de volksgezondheid, dan denk ik, dan is wel het punt om daar heel snel op te handelen. En ik wil u heel hartelijk danken voor ook de snelheid waarmee u ehm, mee wilde gaan in, het, in de besluitvorming hierover. Want ehm, nou, inderdaad, vrijdagochtend Ehm, zijn we aan de slag gegaan en eh, er is eh, over het weekend gewerkt om in ieder geval het voorstel gedaan te krijgen. Maar dank in ieder geval ook voor die, eh, voor die steun. verbieden is één, handhaven is een tweede, daar heeft u gelijk in. Ehm, we hebben in ieder geval naar aanleiding van donderdagavond in goed overleg met de politie een aantal extra maatregelen ingesteld. Ehm, die ook vrijdag meteen hun beslag hebben gekregen. Dat heeft ook verder geresulteerd in een gesprek wat ik gisteren met de teamchef heb gehad. Wat ik volgende, van deze week nog zal hebben met mijn collega van Bloemendaal. En volgende week ook nog in uh, eh, veiligheidsregio verband. Eh, om in ieder geval ook voor de zomerperiode gewoon nog een aantal dingen nog scherper met elkaar eh, te krijgen. Ehm, het lastige is dat ja, we kunnen niet op elke strandopgang een agent neerzetten. Maar er wordt wel heel slim nagedacht, ook over een aantal maatregelen. Ehm, en, en, een, een, een, mate van inzet die ook... Ehm, ja, ik zal daar van deze plek niet te veel over zeggen. Maar die in ieder geval toe leidt dat er ook, een, eh, ja, ook in de herkenning van de mensen die zich op het strand bevinden en hiermee bezig zijn, wat sneller actie eh, genomen kan worden. Um, concrete vraag over handhaving. Eh, handhavingsniveau zit nog op het niveau wat het was. Het is wel veel drukker uh, uh, op bepaalde momenten. Uh, afgelopen vrijdag hebben we ook een aantal handhavers echt specifiek op de boulevard eh, gestationeerd. Dat betekent dat ze op dat moment niet op een andere plek kunnen zijn. Ehm, maar goed, ook ik heb het conceptcollegeakkoord gelezen met een, een, duidelijke oproep om handhaving een hele zware prioriteit te geven. En ik zal dan ook graag het gesprek aangaan om te kijken hoe we daar verder handen en, en voeten aan kunnen geven voor wat dat betreft, voorzitter. Dank u wel. Eh, ik... U heeft een interrupt, mevrouw van der Veld. Gaat u gang, GBZ. Ja, volgens mij heb ik de enige vraag gesteld die er gesteld was. En dat was, is het wel uitvoerbaar? Kunnen wij dit instellen? Ehm, nee, ja, goed. Ik, ik, had die geïnterpreteerd als, is het handhaafbaar? Ja, het is uitvoerbaar. Eh, maar u kunt bij de risicoparagraaf lezen dat eh, dit, eh, dit verbod... en dat is misschien wel even nog een goede aanvulling... Ehm, in den landen wordt op dit moment gewerkt aan een wijziging van de opiumwet... die dit ook een duidelijke juridische basis geeft om dit soort verboden in te stellen. Ehm, de verboden die er ingesteld zijn bij, bij verschillende gemeenten... we zitten redelijk in de frontlinie van gemeenten die het verbieden... Eh, zijn nog niet getoetst bij de rechter. Dus dat betekent dat daar in ieder geval de komende periode ongetwijfeld een aantal rechtszaken uit voort zullen komen. Er was er een, een, een bundel gepland, maar die is door de corona is die, eh, eh, uitgesteld. Ehm, maar gegeven de onderbouwing die wij hebben op het punt van met name openbare orde, veiligheid, milieu en volksgezondheid, hebben we het volste vertrouwen in dat we dat kunnen, ehm, kunnen rooien. Maar het zou ons zeer helpen op het moment dat er ook in ieder geval vanuit de Rijksoverheid een hele duidelijke lijn is om hem in de opiumwet op te nemen. Fijn, dank u wel. Eh, ik heb de indruk gekregen dat het een eh, hamerstuk is. Eh, zeker nadat er gezegd is dat over het handhaven in zijn totaliteit op een ander moment teruggekomen zal worden. Bedankt daarvoor, hamerstuk. Ik sluit dan ook deze vergadering. Ik wil u bedanken voor het feit dat we met elkaar binnen de tijd gebleven zijn. Dat we nog even kunnen pauzeren voor de gemeenteraadsvergadering over een minuut of vijf. Dank u wel. Commissie gesloten. we two smiling through. Don't sigh, don't cry, bye bye blue.